Michel Koenen met het NOS-journaal. De griep is na 18 weken voorbij. Vorige week lag het aantal mensen met griep voor de tweede Volgende week... onder de grens die wordt aangehouden voor een epidemie, meldt het NIVEL. De griepepidemie begon begin december en duurde twee keer zo lang als gemiddeld. En na Pasen leek het ook al even alsof de epidemie voorbij was... maar dat kwam omdat toen veel huisartsenpraktijken dicht waren... en zich minder mensen met griepklachten melden. Bij een dubbele aanslag op moskeebezoekers in het noordoosten van Nigeria zijn zeker twintig mensen omgekomen. Een zelfmoordterrorist liet een bom afgaan. Kort daarop ontplofte een tweede explosief. Waarschijnlijk zit Boko Haram achter de aanslag. De terreurgroep pleegt vaker aanslagen in dat gebied inspectie moet meer bevoegdheden krijgen om discriminerende uitzendbureaus harder aan te pakken. Staatssecretaris Van Ark wil dat voor elkaar krijgen door de wet aan te passen. Ook krijgt de inspectie meer geld voor controles, die zijn er nu nog amper. Ook de uitzendbranche zelf belooft beterschap. Zo gaan ze betere voorlichting geven en gaan ze mystery calls inzetten om te controleren of er wordt gediscrimineerd. En begin dit jaar bleek in een uitzending van Radar dat tientallen uitzendbureaus nog altijd bereid waren om geen Turken, Marokkanen of Surinamers aan te dragen voor een baan, als de opdrachtgever daarom vroeg. En aanklager Mueller heeft zeker 40 vragen die hij aan president Trump wil stellen voor zijn onderzoek. De lijst is in handen van de New York Times. Robert Mueller is de speciaal aanklager die onderzoek doet naar de Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen. De vragen gaan onder meer over contact dat Trumps oud-veiligheidsadviseur Michael Flynn zou hebben gehad met de Russische ambassadeur in de VS. Ook gaan veel vragen over James Comey, die door Trump werd ontslagen als FBI-directeur. Het weer nog droog, maar vrij fris met 9 tot 12 graden.